uur. Morat Rouakiri met het NOS-journaal. Het Russische leger focust zich niet langer alleen op de strijd in de Donbass-regio... maar ook op de zuidelijke regio's Gerson en Zaporizhia. Dat zei de Russische buitenlandminister. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn naar schatting 15.000 Russische militairen omgekomen. Nog eens 45.000 militairen zijn gewond geraakt. Dat zegt CIA-directeur William Burns. Hij wees erop dat ook Oekraïne veel militairen heeft verloren. Nu werkgevers hard op zoek zijn naar personeel... beginnen ook steeds meer mensen met nieuw werk. Vooral jongeren profiteerden van de grote vraag naar arbeidskrachten. 792.000 werkenden onder de 25 jaar... waren in het eerste kwartaal van 2022 nog geen jaar aan de slag... bij de huidige werkgever. Ook in andere landen in de Europese Unie steeg het aantal starters. Maar alleen in Finland was het aandeel nieuwkomers nog groter dan in Nederland. De Amerikaanse president Biden gaat zijn presidentiële bevoegdheden gebruiken om de klimaatcrisis aan te pakken. De president noemde klimaatverandering een bedreiging voor de nationale veiligheid en de economie. Hij wil zijn bevoegdheden gebruiken omdat zijn klimaatwetgeving in de Senaat is gestrand. Wat hij concreet gaat doen maakte de president niet duidelijk. Wel kondigde Biden een bedrag van 2,3 miljard dollar aan. Zo moeten bijvoorbeeld koelcentra worden gebouwd... waar mensen tijdens een hittegolf kunnen worden opgevangen. Sifan Hassan heeft zich vannacht geplaatst voor de finale van de 5000 meter bij de WK Atletiek in Eugene. De Nederlandse finiste als derde in haar race in de series en dat was voldoende om door te gaan. De eindstrijd is in de nacht van zaterdag op zondag en dan gaat de 29-jarige Hassan op jacht naar haar eerste medaille van dit WK. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekken enkele regen- en onweersbuien over de oostelijke helft van het land. In het westen blijft het waarschijnlijk droog. Donderdag is er veel bewolking en valt de regen. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidoosten.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 Ook wij kennen badders in training, skin, ik in Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. She said the shoes shot on, ik en ook is Isabella Maar fella, fella, we kennen van fella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Ella, op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is. Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn deze Is de laf die ze geven gemeend. of als ze mij voor de titan en facelift? Die druppels die voelen als bullets op mijn maar als het weer niet mee zit. Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus. Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud. Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug van Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, was hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, was hier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, kom me niet times mogen weer rood, want ik ren in de en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij, van maar die move, die is dit, dus ik naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen op alles in trein, niks skin, niks maar bij ik ken een splash van die regen op mijn ambarella Precies in de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Ofella, oh, Ofella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Uh.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 I've been I was living in a world of make believe, when my best friend will me that there may be a job I the system. never told me. We dream about another scheme, about another and all about a man He would swear by his mouth he would lie the bed.